12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Poolse conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid, PiS, lijkt alleen te kunnen gaan regeren. Uit de eerste exit polls na de parlementsverkiezingen van vandaag blijkt dat de PiS kan rekenen op bijna 40% van de stemmen. Dankzij de kiesdrempel van 5% kan de partij van oud-premier Kaczynski de meerderheid in het parlement krijgen. Vanaf industrieterrein Kemmelot in Zuid-Limburg is opnieuw te veel van de chemische stof pirazol in de Maas geloosd. Dat zegt het waterschap Roer en Overmaas. Inmiddels zijn de gehaltes binnen de norm. Begin juli werd ook al een lozing van pirazol ontdekt. Het waterschap kondigde onlangs aan dat het bij een volgende overschrijding een dwangsom zou opleggen van 100.000 euro per dag. Uitkeringsinstantie UWV moet meer geld krijgen om werklozen persoonlijk te kunnen begeleiden. PvdA Tweede Kamerlid Vermeij dient daarvoor binnenkort een motie in. Dat heeft ze gezegd in het Radio 1-programma Reporter. Door bezuinigingen is de begeleiding van werklozen door het UWV steeds meer via internet gaan lopen. Nieuwe werklozen hebben in eerste instantie geen recht op persoonlijke begeleiding. In Keulen zijn radicaal linkse betogers slaags geraakt met de politie. Bij het station in de Duitse stad waren twee groepen demonstranten. Aan de ene kant zo'n duizend mensen van de rechtsradicale actiegroep Hogesa. Aan de andere kant zo'n 10.000 tegendemonstranten met radicaal linkse activisten die naar de Hogesa-betoging wilden. De politie slaagde erin de betogers uit elkaar te houden. Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft de derde wereldtitel in zijn loopbaan veroverd. Op het circuit van Austin, Texas, won de 30-jarige Brit zijn tiende race van dit seizoen. De Nederlander Max Verstappen eindigde als vierde en evenaarde het beste resultaat dit seizoen dat hij in Hongarije neerzette.